Citydijkers met het NOS-journaal. Het gevecht tussen kickboxers Badr Hari en Akarjus Wrozek is na twee van de drie rondes gestaakt. Het duel moest noodgedwongen worden gestopt na rellen op de tribune van de arena in het Belgische Hasselt. Fans gooiden onder meer met stoelen naar elkaar. Kickboxer Wrozek probeerde de onrust nog te sussen... maar omdat dat niet hielp besloot de organisatie op advies van de politie om de wedstrijd te staken. Vlak voor het gevecht waren er ook al rellen uitgebroken op de tribune. In het centrum van Rosmalen is iemand overleden na een steekpartij. Die vond plaats bij een horecazaak in de Dorpstraat. Personeel van de ambulance probeerde het zwaargewonde slachtoffer nog te redden... maar hij of zij overleed later alsnog. De politie heeft twee mensen aangehouden. Wat de oorzaak van de steekpartij was, wordt nog onderzocht. Bronnen binnen de Amerikaanse regering bevestigen dat Rusland hypersonische raketten heeft ingezet in de oorlog in Oekraïne. De VS kon de lancering live volgen, meldt CNN. Het zou een test zijn van de nieuwe raket en tegelijkertijd ook een waarschuwing aan het Westen. Eerder vandaag maakte Rusland al bekend dat een Oekraïns wapendepot is vernietigd door deze zogeheten Kinzhal-raketten. De supersnelle raketten zijn moeilijk te onderscheppen. Volgens deskundigen gebruikt Rusland de oorlog in Oekraïne om nieuwe wapens in de praktijk te testen. Demonstranten blokkeren sinds vanmorgen de grootste grensovergang tussen de Europese Unie en Belarus. Rond de middag stonden al honderden vrachtwagens stil voor de grensovergang in Polen... bij de Belarusische stad Brest. Er staan honderden activisten op de weg met Poolse en Oekraïense vlaggen. Ze delen pamfletten en protestborden uit. Met het protest willen ze een belangrijke transportader voor goederen naar Rusland eh, doorbreken.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 MLM, all my, my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla, I can't talk alone. like, what it feel like Like I know I see before real life, for real life In a my condo, loving up your body in fast and slow-mo If I hit you, it's my combo Can you never ever let me go, dancing Kiss me, me to the cellular, kiss me to the phone 106.9 ZFN sense of feeling so you can be on top for once.